Michel Koenen met het NOS-journaal. De Nederlandse politie heeft in samenwerking met Europol, de FBI en het bedrijfsleven... een geavanceerd botnet offline gehaald. Dat is een netwerk van computers dat door criminelen wordt gebruikt om computers te kapen. Mensen die het slachtoffer zijn geworden worden daarvan op de hoogte gebracht. In totaal zijn zeker 12.000 computers aangevallen. Wat de daders met de gekaapte computers hebben gedaan is nog niet duidelijk. Ook is er nog niemand opgepakt. De ETAM-groep is hoopvol over een eventuele overname van het bedrijf, zegt vakbond CNV. De modeketen, die uitstel van betaling heeft gekregen, heeft zo'n 200 kledingwinkels van de merken Miss Etam en Promise. Het CNV wil dat de keten er in het geval van een doorstart alles aan doet om de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden op peil te houden. FNV-voorzitter Heerts biedt op het hoofdkantoor van ING in Amsterdam een boze brief aan. Daarmee reageert de vakbond op het bericht in de Volkskrant dat ING uitzendkrachten ontslaat... om te vermijden dat ze recht krijgen op een ontslagvergoeding. Heerts zegt dat hij ziedend is. De top sleept ruim 1,6 miljoen euro mee naar huis... maar de loyale medewerkers die al jaren op tijdelijke basis werken... worden nog even snel de laan uitgestuurd. De taaltoets voor aspirantagenten zal niet verdwijnen. Dat zei minister Van de Steur van Veiligheid en Justitie in een debat met de Tweede Kamer. De korpschef van de Nationale Politie zei vorige maand dat een sollicitant die aan de eisen voldoet, maar een taalachterstand heeft, die tijdens de opleiding wel kan wegwerken. Op die manier hoopt hij meer allochtonen binnen te halen. Volgens de minister moet een agent het Nederlands goed beheersen om met collega's en burgers te kunnen communiceren. Het weer. In het noorden nog wat bewolking en een graad of 12. In de rest van het land schijnt de zon. Daar zit zo'n 17 graden. Morgen volop zon en nog iets warmer met plaatselijk 21 graden. Dit was het NVM.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 Een Britse popgroep onder aanvoering van zanger Steve Harley. Make Me Smile. before. done it all. nothing left, all gone and run away. We vervolgen met een Schotse singer-songwriter Al Stewart. Hij brak wereldwijd door in 1977 met het album Year of the Cat.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 hoorde de Amerikaanse countryzangeres Lynn Anderson... met haar grootste hit Rose Garden. Boudewijn de Groot werd op 20 mei 1944 geboren... in de Japanse interneringskamp in Batavia, tegenwoordig Jakarta... voormalig Nederlands Indië. Jimmy, de eenzame fietser. wint. Zich kampioen baant. Hoe lang ver genoeg de zakenman zonder mededogen die concurrent verslagen vindt. Zelf haast failliet gaat tevreden met die kleine op mijn schoot. De zon schijnt, er is geen reden. Met rot weer en het harde wind te gaan fietsen met een kind. Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half door Maar liever dat nog, dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want er wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want er wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want er wordt hij alleen maar slechter van. alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het wordt voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dan het wordt voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes. Changes. And I can take all my plea. The sword of time will pierce our skins. It doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger. Watch it grin. Suicide is painless. It brings on many changes. And I can take or leave it if I please. A brave man once requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, Oh, why ask me? een song uit de film Mesh, geschreven door Johnny Mendel en Mike Altman. Suicide is Painless. Johnny Nash, Tears on My Pillow. Hij begon zijn zangcarrière in een baptistische kerkkoor. Op zijn dertiende kreeg hij lokale bekendheid in Houston...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 Geschiedenis van Sailor werd in de eerste instantie geheel bedacht. Het zou gaan om de voortzetting van de traditie van een zeemanscafé in Parijs, Le Matelot alwaar Josephine Baker zou hebben opgetreden. Er werden allerlei feitjes bij verzonnen om deze glamour rockband in de schijnwerpers te krijgen. Dat slaagde in het begin alleen in Nederland, waar Traffic Jam eind in 1970 een redelijk groot succes werd. kind of gold It's the 20th century's technical toy full of buttons and dials. the sun. Lucifer was een Nederlandse popgroep uit de jaren 70. Bestaande uit zangeres-organisten Margriet Eshuis, bassist Dick Buisman, drummer Renny Huisman en zanger-percussionist Julio Wilson. In 1975 scoorden ze een grote hit met House for Sale. De Manhattans is een Amerikaanse rhythm and blues groep die in 1976 een wereldhit scoorde met Kiss and Say Goodbye. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this.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 De band is in 1969 opgericht door George Cummings en zijn vrienden. Toen ze een keer een naam moesten hebben voor een aanpakbiljet, bedacht Cummings Dr. Hook en de Medicine Show. Geïnspireerd op de rondreizende medicijnshow van het Oude Westen.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 uur Matchbox is ten einde. Na het nieuws en de boodschappen ben ik weer bij u terug met mijn eigen Muziek Boulevard Live. Met twee gasten uit Heemsteden. Wie volgende week Matchbox gaat presenteren is nog niet zeker. Maar Matchbox zal er zeker weer op CFM te horen zijn.